Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Shell heeft een miljardendeal gesloten met zijn Amerikaanse concurrent ConocoPhillips. Dat bedrijf neemt voor 9,5 miljard dollar, ruim 8 miljard euro... alle bezittingen van Shell in het grootste Amerikaanse olieveld over. Het gaat om het olie- en gasrijke gebied Permian Basin... op de grens van de staten Texas en New Mexico... dat bekend staat om zijn schaliewinning. Sinds begin dit jaar zocht Shell naar een koper. Het concern staat onder druk om de CO2-uitstoot sneller terug te dringen. Of deze deal daarmee te maken heeft is niet duidelijk. Een aantal medewerkers van de GGD is op non-actief gesteld vanwege mogelijke fraude met vaccinatiebewijzen. Ze zouden valse vaccinatieregistraties hebben aangemaakt, waardoor mensen onterecht aan een QR-code kwamen. Het is niet duidelijk hoeveel GGD-medewerkers erbij betrokken zijn en hoeveel valse vaccinatiebewijzen zouden zijn uitgegeven. Een man van 20 uit Alfa aan de Rijn zit vast. In het derde kwartaal van dit jaar zijn de minste aanvragen ingediend voor loonsteun... sinds de coronasteunregeling van start ging. Horeca en catering vroegen het vaakst de NOW-regeling aan. De sector vervoer en logistiek ontving het meeste geld, meldt het UWV die de regeling uitkeert. Voor de zesde periode van de NOW kwamen 18.000 aanvragen binnen. In totaal is een bedrag van 356 miljoen euro uitgekeerd aan zo'n 217.000 werknemers. De politie in Den Haag roept mensen op om de komende dag niet naar Prinsjesdag te komen. Vanwege corona is er net als vorig jaar geen rijtour van de koning en koningin door de stad... en ook geen balkonscène op Paleis Noordeinde. Om de grote kerk, waar de koning de troonrede zal voorlezen, staan grote witte schermen. Het weer. Vannacht is het droog. Minima tussen 3 en 7 graden. Plaatselijk kans op vorst aan de grond. En ook kan er mist ontstaan. Daarna een droge dag met veel zon en weinig wind. Later ontstaan stapelwolken. En het noorden blijft gevoelig voor wolkenvelden. Het wordt 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon.